Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Wang Cheung heeft het Amerikaanse congres via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp gevraagd. Zijn boodschap werd live vertaald door een tolk. Cheung zei naar de VS te willen komen om te rusten. Ook wil hij graag in contact komen met de Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken. Die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de VS. Cheung zat vier jaar in de gevangenis omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. En sinds 2010 heeft hij huisarrest. Vorige week vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade. Hij ging daar weer weg toen de Chinese autoriteiten zouden hebben gedreigd zijn vrouw dood te slaan. Chen is nu in een ziekenhuis in Peking vanwege een gebroken voet. In Nijkerk heeft urenlang een grote brand gewoed in een fabriek waar producten van kunststoffen gemaakt. De brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle omdat brandweermensen het pand niet in konden. Rond middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Nabussen duurt waarschijnlijk nog de rest van de ochtend. Er kwam bij de brand veel zwarte rook vrij die tot ver in Flevoland te zien was. Vanwege de rook was een deel van de A28 een tijd afgesloten. In de fabriek waren geen mensen toen de brand uitbrak. Wel werd een omstander met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Omringende bedrijfspanden werden uit voorzorg ontruimd. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid. De jeugddocumentaire Ik ben echt niet bang heeft een Golden Gate Award gekregen prijs werd uit, uitgereikt op het San Francisco International Film Festival in de VS. Korte film van regisseur Willem Baptiste gaat over een negenjarige jongen vlak, voor zijn, vlak na zijn geboorte. Voorspellen doktoren dat hij maar een kort leven zal hebben, maar daarin krijgen ze geen gelijk. De film kreeg al een prijs op Cinekit en de Grand Jury Prize op het Atlanta Film Festival. Dan het weer. Een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, minima rond 9 graden.